Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Ga niet naar de hei bij Ede. Daar waarschuwt de gemeente voor. Op de hei daar brak gisteren een grote brand uit. En het is er nu nog te gevaarlijk om te lopen of fietsen. Sommige stukken grond zijn nog altijd heel erg warm. En het gebied van de brand is ook nog steeds afgesloten. Ziet deze verslaggever van Omroep Gelderland. Niemand eh, mag daar op of eh, bij. Dat is de brandweer aan het doen vanwege eh, de veiligheid. En ook de weg tussen Otterlo en Ede is nog afgesloten. Ook daar mag in principe eigenlijk niemand overheen. En ondertussen zien we de brandweer wel, eh, wel naar de hei toe rijden. Dus dat de bluswerkzaamheden nog in volle gang zijn. Ja, dat eh, kunnen we wel vaststellen. De brand op de hei bij Ede ontstond door een rookgranaat die het leger gebruikte bij een oefening daar. Het leger doet nu onderzoek hoe dat precies kon gebeuren. Maar minister Brekemans van Defensie zei vanochtend ook al, een foutje kan gebeuren. China slaat met gelijke munt terug op de aankondiging van de Amerikaanse president Trump gisteren. Die kondigde toen aan dat hij allerlei belastingen in gaat voeren op spullen die uit het buitenland komen. Op spullen uit China komt een heffing van 34 procent. En China gaat nu eenzelfde belasting invoeren op dingen die uit de VS komen, ook van 34 procent. Ajax speelt zondag in speciale shirts om aandacht te vragen voor haat op sociale media. In plaats van de hoofdsponsor zal er Silence Social Hate staan. De club gaat voortaan ook AI inzetten om haatreacties te kunnen spotten en verwijderen. Ajax liet twee jaar geleden ook al een keer weten dat hun spelers elke maand meer dan 1500 online haatberichten krijgen. En een Amerikaanse YouTuber is opgepakt in India... omdat hij contact probeerde te maken met een inheemse stam op een afgelegen eiland. Die stam bestaat uit ongeveer 200 mensen... en leeft compleet afgescheiden van de buitenwereld. Niemand mag binnen een straal van 5 kilometer van dat eiland komen... om de bevolking te beschermen tegen ziektes... en zodat ze zo hun manier van leven in stand kunnen houden. De YouTuber ging volgens de Indiase politie toch het eiland op. Hij filmde daar, blies op een fluitje om aandacht te trekken en liet een blikje cola achter. De politie in India is op zoek naar mensen die de Amerikaan hebben geholpen om bij de stam te komen. Het weer dan, het is een oogverblindende lentedag met weinig wind en volop zon. In Groningen wordt het maximaal een graad of 18 en in het zuiden loopt de temperatuur op tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Bij Amsterdam eh, staat er veel op de A10 Noord richting de A10 West... tussen Landsmeer en de Koentunnel 10 minuten vertraging. En tussen Alkmaar en Heerhugowaard rijden op dit moment geen treinen...